Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De stichting MH17 eist dat de Maleisische premier Mahathir... stopt met verdeeldheid verdeeldheidszaaien over de vliegramp. In een brief aan de premier die het AD heeft gepubliceerd... wordt zijn houding bekritiseerd. Mahathir twijfelde eerder aan het bewijs dat de MH17 is neergehaald... door een Russische boekraket. Dat leidde al tot protest. De nieuwe brief volgt op een kritisch congres over de ramp... georganiseerd door een stichting waar Mahathir voorzitter van is... Volgens de stichting MH17 brengt de premier het JIT in diskrediet. De NS gaat praten over een compensatieregeling... voor nabestaanden van gedeporteerde verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Het spoorbedrijf werkte in de oorlogsjaren mee aan het vervoer naar de vernietigingskampen. Deze zomer maakte de NS daarom een compensatieprogramma bekend... voor Joden, Sinti en Roma. Kort na bekendmaking daarvan vroegen nabestaanden van weggevoerde verzetstrijders ook om een regeling... Op 3 oktober vindt een gesprek plaats. In Trouw suggereert een NS-woordvoerder dat er misschien een collectieve compensatie kan volgen, zoals een monument of een onderwijsprogramma. President Trump heeft een bezoek aan Polen afgezegd vanwege de orkaan Dorian, die afstevend op Florida. Trump wil de hulpverlening in goede banen leiden. Vicepresident Pence gaat nu naar Polen voor de herdenking van het begin van de Tweede Wereldoorlog, 80 jaar geleden. Dorian kan dit weekend uitgroeien tot de ena hoogste categorie 4. Daarmee zou het de zwaarste orkaan zijn die Florida in 15 jaar raakt. De ouders van de doodgestoken Megan uit Breda hebben in een brief iedereen bedankt voor het medeleven. Daarin beschrijven ze ook de impact van de dood van hun 15-jarige dochter. Megan werd tien dagen geleden thuis doodgestoken. Een 16-jarige klasgenoot zit vast. De ouders hopen dat hij de maximale straf krijgt, schrijven ze. Het weer in het binnenland, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij overal op. Het wordt zonnig en droog, temperatuur 21 tot 25 graden.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 But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you is just Jane. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. My dear Lady Anne, I've done what I can.